Torwart hat schon Last von der Puten. Hab so viel in der Pfoten, Mijn voeten foten zo'n Zo, dat is eruit. Dan grijmen nou we het eerste complot. Ik was op een gezellig feest, dat was een leuke boel. Toen kwam op mij een dame af, die zei, hallo dag troel. Zeg, wil je met me dansen? Kom vooruit, doe met me mee. Maar allebei mijn voeten zeiden nee. maar mijn voeten doen zeer, mijn voeten doen zo'n zeer, mijn voeten doen zo'n zeer. Ik wil met jou wat dansen, maar mijn voeten doen zo'n zeer, mijn voeten doen zeer. Zo, dat hem hem weer tweede kopblad. Toen kwam ik op een ander feest, was ook een leuke boel. Weer kwam op mee een dame af, ook zij noemde mij troel. En vroeg ze, wil je dansen, kom vooruit, doe met me mee. En weer zeiden mijn beide voeten nee. En weer hoor, ik wil met jou wel dansen, maar mijn voeten doen zo'n Mijn voeten doen And dollar.